uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Britse media brengen steeds meer details naar buiten... over de vondst gisteren van 39 lichamen in een container in Engeland. Vermoedelijk zijn de slachtoffers doodgevroren... in temperaturen tot min 25 graden. Volgens de politie kost het flink wat tijd... voordat de identiteit van de 38 volwassenen en de tiener bekend is. De bestuurder van de truck wordt momenteel verhoord. Hij wordt verdacht van moord, maar het is nog onduidelijk of hij op de hoogte was van de lading in de oplegger. De oplegger kwam uit de Belgische kustplaats Zeebrugge. De vakbonden vinden dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen... naar onrust onder medewerkers van de rechtbank Noord-Nederland. Eerder deze week werd bekend dat er sprake zou zijn van een angstcultuur... en autoritair gedrag door leidinggevenden van de rechtbank. Zo moesten de bedrijfsarts, drie managementassistenten... en de voorzitter van de integriteitscommissie vertrekken. Ook mochten kritische columns niet gepubliceerd worden. De rechtbankpresident wil niet reageren, meldt de RTV Drenthe. Verkeer in Zuid-Frankrijk heeft veel last gehad van het noodweer gisteren. Zo rijden er zeker nog anderhalve week geen treinen van Montpellier naar Spanje en naar Toulouse. Op sommige plaatsen is de rails verzakt doordat het zand eronder is weggespoeld. Ook zijn lokale wegen nog afgesloten omdat de brandweer modder en omgewaaide bomen moet opruimen. Voor zover bekend zijn er in Zuid-Frankrijk geen doden gevallen door de stortregens. Het lukt mensen met een WW-uitkering steeds beter om weer aan het werk te komen. Dat meldt het UWV. Sinds de start van de crisis is het aantal WW'ers dat in de bijstand terechtkwam niet zo laag geweest. De het afgelopen jaar ging het om ruim 14.000 mensen, ruim 5.000 minder dan het jaar ervoor. De daling is te danken aan de goed draaiende economie, daardoor zijn er veel vacatures. En dan het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt, maar er zijn ook zonnige momenten.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 Follows me above my head and to let go. I need you to show me, I need you to. Please tell me something that I don't know. draai gevonden. Heeft een draai gevonden. Laat hem staan op ZFM. I feel you breathing down my neck when I want space.